Ook trok het bedrijf een half miljoen nieuwe klanten aan. Don, verder bewolking en in het zuidwesten gaat het regenen. Die regen trekt dan verder de rest van de dag. Het wordt van 20 graden in Zeeland tot 25 in Groningen.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta gitana que yo siempre canto cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala la su vela, cuando se inmala dolores.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 Dat staat in een geheim inspectierapport. Dat is in handen van regionale bladen. Volgens die kranten is er sprake van jarenlange verwaarlozing. Daardoor is de kans op ongelukken extra groot. In het rapport staat dat tientallen systemen in de tunnel onder het Noordzeekanaal vervangen hadden moeten worden. En doordat dat niet is gebeurd werken ze niet meer of ze zijn onveilig. Inspecteurs probeerden bijvoorbeeld nooddeuren open te maken en dat lukte alleen met veel geweld. Rijkswaterstaat zegt in de kranten dat de tunnel wel veilig is en dat het rapport maar een momentopname is. De VN-directeur voor Humanitaire Zaken zegt dat in Oost-Oekraïne op veel plekken de elektriciteit is uitgevallen, dat er geen water meer is en geen medisch personeel, omdat dat op de vlucht is geslagen vanwege de aanhoudende strijd. Hij zei dat in een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Volgens de VN zijn er bijna 1400 mensen omgekomen, zeker 285.000 mensen zijn op de vlucht en daar komen er elke dag duizend bij. Het Nederlandse bedrijf Fugro mag gaan zoeken naar het Maleisische vliegtuig dat waarschijnlijk op de bodem van de Indische Oceaan ligt. De Australische regering heeft die opdracht gegeven. Vlucht MH370 verdween op 8 maart, onderweg van Kuala Lumpur naar Peking. Na het eerste Schotse tv-debat over onafhankelijkheid lijkt een meerderheid van de bevolking tegen te zijn. Volgens analisten had premier Salmond geen duidelijke economische visie. Zijn tegenstander, oud-minister Darling, deed het beter. En volgens hem is eh, eh, Schotland economisch beter af als het bij Groot-Brittannië blijft. De Schotten stemmen op 18 september over onafhankelijkheid. Een vlucht van de VS naar Brussel heeft in Canada een noodlanding moeten maken wegens brand aan boord. De Boeing 777 van United Airlines was ongeveer twee uur onderweg toen de brand uitbrak.